18-jarige vrouw zou hebben afgeperst met webcamfoto's. De jongen wil 2500 euro van haar, anders zou hij naaktfoto's die hij van haar had gemaakt op internet zetten. De twee hadden contact met elkaar via de webcam. Op verzoek van de jongen toonde de vrouw haar ontblote bovenlichaam, waar hij foto's van maakte. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Het wordt ongeveer 11 graden. Morgenochtend in het westen wat regen, smiddags vooral in het oosten. Het wordt dan een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. De A9 Alkmaar-Amstelveen. Daar staan ze tussen Alkmaar en Batuverdorp. En de A28 Utrecht-Volle.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 tell you that love is to be to be played up. Down the line you find a time when you feel who together. I wear the apply to use the light that comes from the learning tree. Yeah, yeah. Let the seed that grows in ages old oh, oh, oh. give us our destiny. heaven sent and one from the past I can pull you I I've been there before, right down to the core I can see and try I've got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 you Is patriotism It's so dysfunctional I really shouldn't miss you But I can't let you go Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl were both sides of the same coin And we would shine like Venus in a clear night sky We thought our love could overcome the circumstances But my ambition would not allow for compromise I could see in the distance all the dreams that we a choice I had to make. Left you on your own. Somehow we started.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 gevoelens heb Vooruit Terwijl ik nu alleen maar denk 家。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 Eigenlijk had de werkloosheid moeten stijgen tot 7 maar dat werd uiteindelijk 4,6 De afgelopen maanden is de werkloosheid weer gestegen. Dat komt vooral doordat veel mensen zich aanbieden op de arbeidsmarkt, zegt het planbureau. De nationale ombudsman heeft forse kritiek op het UWV. Er zijn bij de uitkeringsinstantie structurele problemen, maar men is niet in staat om uit te zoeken hoe dat komt, zegt ombudsman Brenningmeijer in een rapport. Volgens hem moet het UWV zijn klanten beter bedienen, klachten beter afhandelen en beter luisteren naar de burger. Brenning Meijer beklaagt zich ook over de medewerking van het UWV aan het onderzoek. Het UWV wijst erop dat het in miljoenen gevallen wel goed gaat, maar volgens de ombudsman gaat de organisatie daarmee voorbij aan de ellende waar mensen in terechtkomen als het misgaat. Het UWV gaat met het onderzoek aan de slag en heeft toegezegd samen met de ombudsman te werken aan verbetering. Kredietbeoordelaar Fitch heeft de kredietwaardigheid van Portugal verlaagd naar junk-status. Volgens Fitch zijn de hoge schuldenlast en de lage groeiverwachting de reden voor de verlaging. Kredietbeoordelaar Moody's gaf Portugal al in juli de junk-status. Van de laatste van de grote drie heeft alleen S&P het land nog geen rommelstatus gegeven. De Amsterdamse politie heeft een jongen van 15 aangehouden.